Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Voorzitter Rinor Kan van de Sociaal-Economische Raad vindt het heel jammer... dat het kabinet Rutte de CER niet vaker om advies heeft gevraagd. De D66er zei dat in het Radio 1-programma De Overnachting. Renoy Kan is blij dat het kabinet met gedoogpartner PVV gevallen is... en dat wat hij noemt normale politieke verhoudingen terug zijn. Hij noemde de rol van de PVV in het parlementaire verkeer een teleurstelling voor Nederland. Renoy Kan zei verder dat hij een ministerschap in een nieuw kabinet niet uitsluit. Hij treedt op 1 september terug als voorzitter van de SER en hij wordt op 1 juli voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank. In Colombia zijn 15 militairen omgekomen bij een aanval door linkse FARC-rebellen. Elf militairen zijn gewond geraakt. De militairen waren met helikopters geland in de jungle in het zuiden van Colombia. Ze waren op zoek naar drugslaboratoria toen ze door strijders van de FARC werden aangevallen. Afgelopen vrijdag kwamen in een ander gebied in Colombia vijf militairen om bij gevechten met de linkse rebellen. Het Britse ministerie van Defensie overweegt luchtdoelraketten te plaatsen in het oosten van Londen. Om tijdens de Olympische Spelen eventuele luchtaanvallen van terroristen af te slaan. Inwoners van een appartementencomplex in Oost-Londen hebben een folder in de bus gekregen... waarin staat dat er mogelijk een raketinstallatie op hun dak komt te staan. Het gaat om een complex waar zo'n 700 mensen wonen... en waarvan het dak uitzicht biedt op het Olympisch Park. Komende week houden militairen een oefening in het complex. Daarna wordt besloten of de raketinstallatie er komt. In Peking stonden er in 2008 tijdens de Olympische Spelen ook luchtdoelraketten in de buurt van de belangrijkste stadions. Het weer bewolkt en vooral in het westen wat regen... met een stevige noordoostenwind een minima rond 8 graden. Overdag bewolkt met buien en een afnemende wind... en de middagtemperatuur rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4 Crack the playlist. Eh, mocht je nou denken van, uh, eh, god, dat was eh, snel weg, die Marcello niet getreurd, morgen spreken we hem weer. Dan is het 30 april, Koninginnedag. En vatten wij vanaf half negen in de avond de dag voor je samen. Van half negen tot tien is dat, hier op Radio 1. Zorg dat je luistert vanaf half negen op 30 april. Koninginnedag 2012 dus. De samenvatting van die dag. Dat is allemaal later zitten nu nog midden in de nacht. Nou ja, eigenlijk de vroege ochtend. En we gaan muziek draaien. Crack the Playlist. En we draaien de Crack the Playlist van Jan Heemskerk. Ja, ik ben Jan Heemskerk. Ik ben de hoofddirecteur van Playboy, radiomaker bij Poont. In het fantastische programma Echte Jan uh, zondagavond tussen 12 en 2. Nog even wachten dus. En vanochtend verzorg ik een uurtje heerlijke lichtmuziek voor u op Radio 1. <laughs> en hij begint met The Moody Blues. Wij zitten in van de Moody Blues. Dat is eigenlijk niet mijn muziek, maar die van mijn ouders.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 op elke zondagochtend om 11 uur bij een kopje koffie... de grote bandrecorder met van die grote spoelen, die had je toen nog opgezet wordt en elke, elke zondag opnieuw hetzelfde repertoire aan je oren voorbij fietst. En je moet blijven, want het is gezellige koffietijd. Oh, als er nog Eén ding irritanter is dan Moody Blues op de zondagochtend, dan is het Leonard Cohen op de zondagochtend. Daar hebben mijn ouders bij nog veel meer zondagen mee verveeld. En daar heb ik een oprecht trauma van. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die het een heel mooi nummer vinden. Het is ook onwaarschijnlijk gevoelig. Het prachtige Suzanne. Ik denk dat ik iedereen boven de 70 hier een fantastisch plezier heb. Suzanne takes you down to her place near the river.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 And you know you can try. for she's touched your perfect body with her mind. Volgens Jan Heemskerk zit iedereen van 70 nu snoeihard mee te deinsen op Leonard Cohen en Suzanne. Ja, nou, ik heb wel, ik heb wel iets, merk ik, toen ik eh, dit playlistje aan het opstellen was met eh, romantische liedjes en vooral liedjes waarin eh, eh, eh, mensen die voor elkaar, elkaar leed aandoen. Ik weet niet waarom ik dat heb, maar dat viel me dus op toen ik aan het zoeken was. En Lion Eyes van de Eagles is wel een heel erg droefgeestig liedje over een man wiens vrouw hem deerlijk bedriegt. En het is ook nog van het oudere datum dan het eeuwige Hotel California. Ik geloof twee albums eerder. En eh, ik heb natuurlijk net als de meeste mensen de Eagles ontdekt via het album Hotel California. Maar er zijn betere en dit is een prachtig nummer. En het is zo heerlijk ouderwets Amerikaans. En zo'n fucking tearjerker. Ik vind het heerlijk. Flying Eyes. Lion Eyes op Radio 1 in Crack the Playlist met Jan Heemskerk. De hoofdredacteur van de Playboy en natuurlijk ook presentator hier op Radio 1 van het programma Echte Janne. Vanavond is dat weer hier op Radio 1. De Eagles hoorde je. We gaan door met Nina Hagen. Oh, wat heerlijk. Ik voel me echt een oude man. Het is Nina Hagen. Het is een Duitse vrouw. En die was eh, eh, eind jaren 70, begin jaren 80 ineens kortstondig zeer populair. En ze was een Oost-Duitse eh, ja, voormalig operazangeres die het popgebied op was gegaan. En onbeschrijfelijk weiblich is eh, van haar eerste album volgens mij Nina Hagen. En, eh, en het is, ja, je moet het maar ervaren. Maar het was echt midden in mijn jeugd en iedereen zat hier lelijk op te kijken. Het is nogal, eh, nogal schreeuwig, dus zet de radio gerust iets achter. En later ging ze ook nog eens trouwen met Herman Brood, een andere held uit die tijd. Het was een hele mooie, gekke, punkachtige toestand. En, wollt's nicht haben, musste gar nicht erst nachfragen. Ich fress Tabletten und überhaupt, Mann, ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein, warum soll ich meine Pflicht als Arzt füllen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht, ich hab keine zum Kotzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überatmen. ich schaff mir keine nicht Nina Hagen. Goedemorgen. Eh, we zitten midden in eh, Crack the Playlist met Jan Heemskerk. En die gaat verder met Herman Brood. Nou ja, van Nina Hagen komt dus automatisch Herman Brood. Want die raakte op zeker moment getrouwd. Eh, en, en, maar ja, toen zat ik de, de, de, de, nummerlijst. Eigenlijk wou ik iets doen uit het album Sprits van Herman Brood. Dat was ook in die tijd met Saturday Night en Dope Sax en zo. En dat is ook echt helemaal in, in, in de tijd dat wij eh, in de groep zaten en muziek luisterden en weet ik allemaal. Dus daar kan je wel raden hoe wijs oud ik ben, want Herman is alweer heel lang geleden van het gebouw gesprongen. Maar ehm, eh, toen herinnerde ik me ineens dit liedje, want kwam ik tegen terwijl ik eh, door alle singles heen aan het bladeren was. En dit is een liedje waar ik destijds zo onbeduidelijk om heb gelachen. Die twee oude kerels die dan zo'n... Als je wint, heb je vrienden, het gaat over beroemdheid. En dat je dan zoveel vrienden hebt. En als het allemaal weer misgaat, dat ze allemaal weer weglopen. En het is zo'n hilarisch deuntje en het is zo melig gezongen. Dat, eh, ja, wij hebben het vaak nog gebruikt op feestjes met aangepaste teksten. Ik vind het een heerlijk ontspannen en vrolijk en leuk liedje eigenlijk. al doen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn, ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd, ik win. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Ze komt half naakt voorbij de jury op een rij. Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is mis Nederland. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden. Rij je eet of half aangekleed. Een feest is nooit een feest als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen Eh, en die Vrienden. En als je wint in Crack the Playlist met Jan Heemskerk. Ja, alweer een, eh, meisjesnummer dus eigenlijk. Eh, net als uh, onbeschrijfelijk weigerlich. Ik zei al, ik zit toch wat in, die, in, dat, in dat thema jongens en meisjes. Dat is mijn hele leven ook blijven achtervolgen zoals je weet een televisie, eh, sorry, een radioprogramma dat echt Janne heet, naar Echte Mannen en een Playboy, nou, noem het allemaal maar op. Dit is een uh, leidmotief in mijn leven. En ik vond het ook, uh, Joe Jackson was destijds ja, wel een zanger die ik erg bewonderde met Is She Really Going Out With Him en dat soort dingen. En ik vond mezelf destijds ook heel zielig en miskend. En hij was natuurlijk het prototype van de zielige en miskende en later ook openlijk homoseksuele uh, kwelzanger. En ik, ik hield er wel van. Hij heeft een paar mooie albums gemaakt. En dit is een leuk liedje, maar dan moet je naar de tekst Joe Jackson en It's Different for Girls. Crack de playlist is precies half zes. En van eh, nou, de mooie singer-songwriter-achtige liedjes van Joe Jackson... gaan we door met ska-muziek van The Beat. Ja, we schuiven natuurlijk langzaam een beetje die uh, New Wave punktijd in. En, en ska en zo. Het kan ineens allemaal een beetje tegelijk. En de, nou, de, komende paar nummers die zitten een beetje in, voor mij in hetzelfde soort flow. Ik zat in Rotterdam, school voor journalistiek, ik woonde in Kraakpot. Ja, ja, ook, papa ook allemaal nog gedaan. Eh, en, ja, daar was dit soort muziek, was daar wat we, wat we deden. En dit is een, eh, natuurlijk een cover, maar uh, van Smokey Robinson als ik het goed heb. Maar dat was zo, zo heerlijk New Wave gedaan. En ik, ik werd hier altijd wel, wel heel blij, heel upbeat van. Op de een of andere manier. Een liedje schoot me gewoon te binnen uit die tijd. night. of Oorspronkelijk natuurlijk van Smokey Robinson. En eh, ook geschreven door uh, eh, Steve Wonder, geloof ik, uit mijn hoofd. Maar dit was de koffer van eh, The Beat. Bekend ook als The English Beat of The British Beat. En dit was The Beat zelf. We zitten midden in Crack Playlist van Jan Heemskerk. En we gaan door met de specials. Ja, nou, dat lied heb ik alleen uitgezocht omdat het niet The Message to You, Rudy, is. die LP was heel leuk destijds. Ook helemaal in de, in de ska-sfeer was ineens reuze hip ik heb ooit nog eens een keer bij een concert gestaan waar de specials waren. Madness was er, die we zo nog krijgen. En heel vreemd, Rainbow van het Groene Woud. Het is ongeveer de meest vrolijke en springerige eh, bijeenkomst die ik ooit heb gezien. Dat het was heel vrolijk en heel blij en het ging maar door. En dat, ja, ik was er gek op. God, wacht op zee. de specials zijn... zullen ze dan ook die andere populaire ska-band eh, gaan draaien? ik weet niet, laten we het eens vragen aan Jan Heemskerk. Dat was echt onwaarschijnlijk vrolijk. En die jongens die, eh, ja, die maakten dus echt zulke waanzinnige onzin muziek. En ze hadden er zelfs één gast bij. Die was er alleen maar om, eh, om te springen en op en neer te duikelen. Een soort uh, clowntje en een duimelpop was dat. En eh, ja, het, ja, het was een hele vrolijke, malle band. En ik heb er nooit enige diepe laag in kunnen ontdekken, behalve dat je er onwijs lekker op kon springen en doen in de disco. En uh, ja, ik weet, het is allemaal weer generaties geleden, maar het was wel gezellig misschien. to Cairo. Een paar jaar, eh, of een paar maanden terug eigenlijk maar. Vorig jaar, uh, eh, tijdens de Arabische lente in Egypte... werd dat liedje heel veel gedraaid ineens nog. Madness hoor je hier op Radio 1 in Crack the Playlist. En de muziek wordt uitgezocht, wordt nog steeds uitgezocht door Jan Heemskerk. Down Under van Man at Work vind ik een van de aller, aller, allerleukste en vrolijkste en upbeat liedjes, maddenliedjes die eruit zijn gemaakt. Gewoon rare Australische mafkretels die overal in het, land andere Australische mafketels tegenkomen. Eh, of in de, in de wereld andere Australische mafketels in eh, tegenkomen. En daar eh, dan altijd weer bevriend mee raken. Het heeft een heerlijke Australische, onbekommerde, macho-achtige uitstraling. Terwijl is het ook weer heel vrolijk en self-deprecating, om het zo mooi in het Engels te zeggen, is ja, gewoon fijn.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 Man at op Radio 1. Crack de playlist, daar luister je naar. En uh, je hoorde Down Under. We gaan door met de Stranglers. Ja, eh, de, New Wave, eh, de, punktijd, dat was echt mijn tijd. Toen, wat ik al zei, het kraakband, de, de, gekke haartjes, allemaal gedaan. Het is allemaal helemaal nep overigens trouwens hoor, want het was gewoon omdat ik een meisje leuk vond die dat deed. Goed, toen kwamen de Stranglers onderhand voorbij en Golden Brown is al een onwijs lekker nummer qua, eh, qua muziek. En eh, het gaat natuurlijk over drugs en is voor rest compleet vaag. Die, eh, die, die, die, die, teksten en zo, daar kan niemand één taal vastlopen. Maar het, het swingt als een malle en, en dat is ook goed genoeg.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 Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west from far away, stays for a day. Stiekem meezingen met de Stranglers. Golden Brown in Cracked Playlist van Jan Heemskerk. A Town Called Malice van de Jam zit in dezelfde categorie als de Stranglers. In die tijd werden af en toe van die pareltjes van nummers gemaakt door bands die eigenlijk ja, op je wilt ervan houden, maar verder eh, weinig te betekenen hadden, in, muzikaal gesproken. En dit is er ook zo een heel boos nummer over, over van, van de Jam. En echt, uh, het waren donkere tijden, niet een beetje zoals nu eigenlijk, dat je echt dacht van nou... Er, eh, er, is een hoop narigheid en een hoop crisis. En er kwamen dus een hoop bandjes bij die, eh, die daar ook allemaal heel nerveus van werden. Town Called Malice van The Jam. We gaan door met de Traveling Wilburys. Ja, uh, Traveling Wilburys samenstelsel van zulke sterren als Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty. Eh, dat zal de meeste van jullie niets en ook niet zeggen, maar dat zijn allemaal echt hele grote namen uit de pophistorie. Die samen een soort van uh, bandje begonnen zijn. En, en, en Handle With Care is een onwijs zielig lied. Wat eigenlijk over oude mannen die waar je voorzichtig mee om moet gaan. Dat ze alles wel hebben meegemaakt. Ja, ontroering ten top. En kort erop was Roy Orbison ook nog eens zo aardig om dood te gaan. Zodat dus hij helemaal een legende werd. Wat willen mensen nog meer? Being beat up and battered around. Being sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. nation's tolerance. sent to meetings hypnotized, overexposed, commercialized, and With Care, zo heet het liedje. The Traveling Wilburys, een soort superband met alleen maar grote sterren. George Harrison en eh, Bob Dylan, Tom Petty. Dat soort artiesten zaten daarin. Je luistert naar Crack the Playlist van Jan Heemskerk. Hij heeft een uur lang de muziek mogen uitzoeken hier op Radio 1. Volgende week weer een, een nieuwe. En hij heeft nog één plaat te goed en die is van Snoop Dogg. Ja, nou, ook een beetje als afterthought, omdat het eh, en eh, een, ja, een heel ander soort artiest is en ook tenminste 20 jaar jonger dan de rest ik wil niet helemaal overkomen als een opa. En eh, dit is ook weer heel, ja, ik moet ontzettend lachen om Snoop Dogg. En eh, dit is toch wel weer zo'n soort favorietje, zo'n pareltje. Gewoon lekker een beetje aan het, het meuten over het leven ook. En eh, ja, zijn medit, nou ja, dat, wat dat is, dat, dat weten we allemaal. Yeah, like to record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come. Uh. Jack be nimble, Jack be quick. Jack cooked the spoon on the candlestick. Dope stick pimpin' on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know I got to have that medicine. That prescription medicine, baby. You know, purple, orange, green. Jack starts hanging around with the fiends. Got strung out, sold the cow for beans. Told young wifey, I love you, honey. But you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. The more dedicated, the more medicated. Can you feel me? Girl, my loves gonna last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. <laughs> yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts a track up and down the hill. Dr. Walking figure ace what he told to Jill. Come rain, come shine, come snow if the sunny. Get the fuck out, girl, and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar. <laughs> Pants on fire. Girl, I love you. I love you though. Liar, liar, pants on fire. Snoop Dogg en My Medicine hier op Radio 1. Je luistert naar Crack the Playlist. En je luistert nog steeds naar 4-7. En Snoop Dogg gaf nog even een roffeltje achteraan. Zometeen in het laatste uur van 4-7 gaan we praten met Ferdinand. We moeten het echt even hebben over de afgelopen week qua voetbal dan. Want oi oi oi zeg, het is dan wel een Spaans onderrondje, maar dat is in de Europa League. Maar dat Spaanse onderrondje in de Champions League, dat gaat niet door. Chelsea speelt tegen Bayern München. Wat vindt Ferdinand daarvan? Dat gaan we zo meteen van hem horen. En we hebben het dan meteen even over ja, die belangrijke dag vandaag. Want Twente speelt tegen Ajax. Oi, oi, oi. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat Ajax kampioen wordt. Maar als Twente wint, dan maakt Twente ineens weer kans. Dat allemaal zo meteen na het nieuws van 6 uur met Ewout Jong.